Mark Visser met het NOS Journaal. In Amsterdamse zedenzaak is hoofdverdachte Robert M. veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Was 20 jaar een tbs geëist. En wat bekend dat hij 67 zeer jonge kinderen seksueel heeft misbruikt in kinderdagverblijven, in zijn huis en op oppasadressen. Volgens de rechtbank is er een zeer grote kans op herhaling. Zijn echtgenoot Richard van O is veroordeeld tot 6 jaar. Tegen hem was 12 jaar cel geëist. Twee moeten ook schadevergoeding betalen aan de misbruikte kinderen. Van O heeft al laten weten dat hij in hoger beroep gaat. De advocaat van Robert M. wil het vonnis eerst bestuderen. De politie in Friesland heeft 16 tips binnengekregen na een uitzending van Peter de Vries over de moord op Marianne Vaatstra. In de uitzending van gisteravond kwam naar voren dat een nieuw onderzoeksteam tot de conclusie is gekomen dat Vaatstra haar moordenaar waarschijnlijk kende en vrijwillig met hem is meegegaan. Het team leidt dit af uit sporen in het weiland waar Vaatstra werd gevonden. In Steenbergen is vanochtend een geldloper overvallen. Dat gebeurde bij een supermarkt. Tijdens hun vlucht hebben de daders geschoten, maar niemand raakte gewond. Er zijn zes verdachten opgepakt. Volgens de politie kon dat snel door de inzet van een helikopter, burgernet en Twitter. Het is niet bekend of er nog overvallers voortvluchtig zijn. Intouchable is de best bezochte Franse film ooit in de Nederlandse bioscopen. Inmiddels hebben een half miljoen mensen de film gezien. Vorige record voor een Franse film was Haar naam was Sarah uit 2010. Die film trok in Nederland ruim 450.000 bezoekers. Intouchable gaat over een miljonair in een rolstoel die vriendschap sluit met zijn verzorger, een Senegalese immigrant. De film draait in Nederland in 106 bioscopen. Het weer, vanmiddag stapelwolken en zon. In het oosten en zuidoosten wat onweersbuien met kans op hagel. Morgen is een beetje hetzelfde, wolken en zon, smiddags weer wat buien, mogelijk met onweer en hagel. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A28 tussen Assen en Groningen maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.